Dus gaf ik gauw een kus en die hield ons nog urenlang zoet. bij jou. Zo heet ons appartementje. Kumbaya, kumbaya. Beter als een tweepersoonstentje waar we liefde beleefden. Het was er zo fijn. was veel te doen en we dronken steeds wijn in San Antonio. Het was o zo fijn met mijn vrienden te zijn in San Antonio. En je hart stond plots in vuur en vlam. Door die enkele blik die je alles voorspelde was Kom bij zo heet ons aparte manda. Kom bij jou, kom bij jou. Beter als een twee steentje waar we liefde beleven. Het was er zo kumbaya, kumbaya. Kumbaya, kumbaya.